12 uur. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Volgens CNN Turk doorzoeken Turkse rechercheurs vandaag... een auto van het Saoedische consulaat in Istanbul. Ook al heeft het consulaat dat verboden. De auto met diplomatiek kenteken werd in een ondergrondse parkeergarage gevonden... 15 kilometer van het consulaat waar de Saoedische journalist Khashoggi is gedood. De Turken zijn bezig met een onderzoek naar wat er precies met hem is gebeurd. Volgens de Saoedi's is hij tijdens een gevecht gedood. De kruising in Utrecht waar afgelopen weekend een dodelijk ongeluk gebeurde... wordt onderzocht door de gemeente en de provincie. Een camper botste op de kruising op een tram. De 41-jarige Belgische bestuurder van de camper kwam om het leven. Volgens automobilisten en omwonenden van de Utrechtse kruising gaat het daar vaker mis... omdat bestuurders van afslaande auto's de sneltram over het hoofd zien. Een militair van de landmacht die vrijdag tijdens een oefening in een zwembad onwel werd... is afgelopen nacht aan complicaties daarvan overleden. De commando in opleiding was met spoed opgenomen in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Wat er precies is gebeurd is nog onbekend. De inzamelingsactie voor een Groningse student die werd neergeschoten... heeft een dag na de start al het streefbedrag van 10.000 euro opgeleverd. De man van 22 raakte blijvend verlamd... toen hij vorig jaar oktober als willekeurig slachtoffer in zijn rug werd geschoten... net buiten het centrum van Groningen. Met het ingezamelde geld moet hij zelfstandiger kunnen leven. De dader van de schietpartij kreeg vorige week 10 jaar cel en tbs. Ook moet hij het slachtoffer bijna 370.000 euro schadevergoeding betalen. Het weer de komende uren klaart het eerst op en koelt het flink af. Lokaal kan het 4 graden worden. Later vannacht is er meer bewolking en loopt het kwik weer op. Overdag is het grotendeels bewolkt, met in het noordoosten kans op wat regen. Er waait een stevige noordwestenwind en het wordt zo'n 14 graden.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 Un merci particulier à NBG, à Future Breeze et à Jean-Paul. Alors, à votre demande répétée, encore une fois. encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois.